Annette Schut met het NOS Journaal. Supporters van Telstar en FC Den Bosch zijn gisteravond na de wedstrijd met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde direct na het laatste fluitsignaal. Volgens NH Nieuws bestormden uitzinnige Telstar-supporters het veld na de winst van de club. Kort daarna klommen ook supporters van Den Bosch over de hekken en liep het uit de hand. Meerdere mensen raakten gewond. Ook de ME moest eraan te pas komen om de orde te herstellen. Telstar won de wedstrijd in eigen huis met 2-1... en is daardoor weer een stap dichter bij promotie naar de eredivisie. Bij een steekpartij in Duitsland zijn zeker vier mensen levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat gebeurde gisteravond rond 6 uur op het Centraal Station van Hamburg. Zeker 13 anderen raakten ook gewond. Kort na de steekpartij op het perron werd een verdachte aangehouden. Het gaat om een Duitse vrouw van 39. Volgens de autoriteiten zijn er geen aanwijzingen dat de aanval politiek gemotiveerd was. Zo'n 10.000 kaarten voor een feest op de Amsterdamse ringweg A10 worden ongeldig verklaard. Het gaat om tickets van mensen die meer dan het toegestane aantal kaarten hebben gereserveerd, zegt burgemeester Hansema. De kaartverkoop ging woensdag van start. Meer dan een miljoen mensen wilden een ticket bemachtigen. De kaarten worden opnieuw beschikbaar gesteld. Het feest op de A10 is op 21 juni... ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Billy Joel heeft al zijn aankomende concerten geannuleerd. De Amerikaanse zanger zegt op sociale media dat aandoening heeft in zijn hersens. Billy Joel is nu 76. Hij scoorde grote hits met onder meer Piano Man, Uptown Girl en Just The Way You Are.